Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Tientallen bedrijven testen werknemers op alcohol en drugs... terwijl dat niet mag. Vooral in de industrie, de havens en de chemie gebeurt dat geregeld. Zo blijkt uit een rondgang van de NOS. De bedrijven vinden de veiligheid van hun werknemers belangrijker dan hun privacy. Vooral als er gewerkt wordt met zeer gevaarlijke stoffen. De autoriteit persoonsgegevens is kritisch... en vraagt zich af of er geen andere manieren zijn... om erachter te komen of een werknemer nuchter is. Vakbond FNV is tegen het routinematige testen... omdat het een inbreuk is op de privacy privacy en lichamelijke integriteit van het personeel. Na de aardbeving gisteren bij Westerwijdwerd in Groningen... zijn er 40 schademeldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Bij 13 woningen zijn na een eerste inspectie veiligheidsmaatregelen genomen. De bewoners hoefden hun huizen niet uit. In totaal zijn er tot nog toe 912 schademeldingen binnen... na de beving van gisteren met een kracht van 3,4. Het kabinet wil dat er een internationaal tribunaal komt... waar strijders van terreurgroep IS kunnen worden berecht. Minister Blok pleit daar vandaag voor in de VN-veiligheidsraad in New York. Volgens hem is het tijd voor gerechtigheid nu IS op de knieën is gedwongen. Het tribunaal zou dicht bij Irak en Syrië moeten komen... zodat slachtoffers van het geweld kunnen zien dat de daders worden vervolgd. Steeds meer EU-landen steunen de komst van een IS-tribunaal. Het internationaal strafhof in Den Haag kan het niet opzetten... omdat Irak en Syrië het strafhof niet erkennen. Journalist Alberto Stegenman wordt vervolgd omdat hij in het SBS-programma Undercover in Nederland een nepbom heeft geplaatst in een kazerne in Oldenbroek. Hij wilde met zijn actie aantonen dat de beveiliging bij de legerbasis tekortschiet. Volgens het OM is de journalist te ver gegaan. Wanneer Stegeman moet voorkomen is nog onbekend. Het weer geregeld zon. Temperaturen liggen tussen de 18 en 22 graden. Morgen is het ook een vrij zonnige dag met bijna overal droog weer. Met maximaal van 23 graden is het ook nog net iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dagelijkse files zijn wat langer dan anders. Het is druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. Op de A7 van Zaandam naar Horen zorgt de nasleep van een ongeluk... nog voor 10 minuten vertraging bij afrit Weidewormer. De weg is wel weer vrij. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het erg druk... tussen Alsmeer en afrit Haarlem-Zuid. Je doet er ruim een half uur langer over daar. En op de N200 van Amsterdam naar Halfweg 10 minuten vertraging... tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg... En op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk rijdt het langzaam tussen Noorddijk en de aansluiting met de N244. Je doet er daar 20 minuten langer over.